En niet alleen plantjes hadden het moeilijk. In Beek waaiden daken van huizen. Het werd donker, donker, donker. En die kant daar vooral regen, wind. Toen kwam ik hier buiten. Ja, toen dus zag dat daar eh, de daken van het huis eraf waren gewaaid. En die wind heeft dat dak meegenomen. Stel u voor, het was op dat glas terechtgekomen. Ja, dat was er allemaal niet te overzien. In Schinnen, Spouwbeek en Sittard vielen dakpannen naar beneden beneden en waaiden takken op de weg en op auto's. Ook staan door heel Zuid-Limburg straten blank. Er is in Nederland nog niemand besmet met het apenpokkenvirus. Maar er zijn wel een aantal verdachte gevallen. Daar moeten de testuitslagen nog van komen. Het virus rukt op in Europa, zegt RIVM-baas Jaap van Dissel. Eerder zagen we vooral sporadische introducties... door personen die terugkwamen uit bijvoorbeeld eh, Nigeria. Nu is het duidelijk dat daar eh, gevallen zijn door heel Europa plotseling. Apenpokkenvirus is een soort pokken. Je wordt meestal niet ernstig ziek, maar krijgt bultjes, hoofdpijn of koorts. Het kabinet wil dat vanaf 2025 op alle grote daken van nieuwe gebouwen zonnepanelen worden geplaatst, behalve huizen. Minister Jette wil door nieuwe regels dat ook op al bestaande daken panelen komen. Sinds de coronacrisis sporten we een stuk minder, ook nu het wel weer kan. Sportbond NOC-NSF doet er onderzoek naar en is nogal geschrokken. Want ze dachten dat de boel wel weer aan zou trekken na de coronacrisis, net als de rest. Festivals enzovoort is allemaal weer begonnen. Maar sporten, daar werkt dat dus blijkbaar anders. En we zien pas een heel licht herstel in april, maar dat is echt minimaal. vooral onder jongeren eh, is er heel weinig herstel te zien. En dat merkt Judith ook. Ze heeft een dansschool. Ze doet haar uiterste best om nieuwe leden te werven met een speciale zomer zomeractie en een stempelkaart. Dus als ze komen krijg je een stempel. En bij een volle stempelkaart kun je meeloten voor een sporttegoed. En daarmee hopen we eigenlijk dat er meer regelmaat komt. En dat mensen gewoon weer de regelmaat krijgen om elke week naar een sportles te komen. Het weer, er trekken nog buien over het land. De felste regen is wel geweest. Vanavond klaart het op en vannacht kan nog wat regen vallen. Morgen tussen de 16 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Door de regen is het een drukke avondspits. Ik noem de files vanaf een kwartier vertraging. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij knooppunt Muidenberg 8 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A2 vanuit Amsterdam tussen Vinkenveen en Maarsen. 9 kilometer langzaam rijden met daar 20 minuten extra. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt De Nieuwe Meer. 9 kilometer met een half uur vertraging. De andere kant op tussen Schiphol en Roelofarensveen. Langzaam rijden over 12 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Dan de A9 naar Alkmaar bij knooppunt Beverwijk een kwartier oponthoud.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 Vanaf 2025 moet op elk nieuw bedrijfsgebouw zonnepanelen gelegd worden, vindt minister Jetten. Met de verplichting wil hij de CO2-uitstoot terugdringen. Het RIVM verwacht dat het apenpokkenvirus ook in Nederland op zal duiken. Inmiddels zijn er al enkele verdachte gevallen, maar de officiële testuitslag is nog niet binnen. Het virus rukt in Europa steeds verder op. Het kabinet gaat miljarden euro's extra uitgeven aan onder meer defensie en de verhoging van de AOW. Het staat in de voorjaarsnota die zojuist is gepresenteerd. Er gaat minder geld naar de aanpak van het klimaat- en stikstofprobleem.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 Yeah, I will never run away hey, always oh, looking for a different ending. And hey, so much that we haven't said. Let's not wait. We've got no reason for pretending. Yeah, I will never run away now because the man them a rush me.